Raymond Seré met het NOS-journaal. Gezegd tegen de New York Times. Kort voor het ongeluk was er brand in of vlak bij de cockpit. Het is niet duidelijk of de brand is aangestoken of door een technisch mankement ontstond. De Airbus A320 verdween op 19 mei tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo... en alle 66 inzittenden kwamen om het leven. De Turks president Erdogan heeft een decreet uitgevaardigd... waardoor zeker duizend private scholen moeten sluiten. Verder maakt hij het mogelijk om verdachten tot maximaal 30 dagen langer vast te houden... zonder officiële aanklacht. De scholen en universiteiten die dicht moeten hebben volgens de Turkse regering... banden met de Gulen-beweging. Premier Rutte heeft zijn medeleven overgebracht aan bondskanselier Merkel... na de schietpartij in München gisteravond. Nederland staat klaar om de Duitsers waar nodig te helpen... schrijft de premier op zijn Facebookpagina. Gewone mensen, winkelend en werkend op een gewone vrijdagavond... zijn bruut vermoord of gewond, schrijft Rutte. De politie tast nog in het duister over de motieven van de 18-jarige man. Hij schoot in een winkelcentrum in München negen mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord. Een Rus is in elf dagen rond de wereld gevlogen in een luchtballon. Daarmee heeft hij het wereldrecord van een non-stop solo ballonvlucht rond de wereld gebroken. De 65-jarige Fjedor Konjukov trok op 12 juli vanuit de Australische stad Northam. Vandaag vloog hij weer boven de stad en had daarmee het wereldrecord te pakken. Konjakov heeft ruim 30.000 kilometer gevlogen. Voor zover bekend zijn er onderweg geen problemen geweest. Het vorige record van een non-stop solo ballonvlucht stond op naam van de Amerikaan Steve Fassett. Hij deed in 2002 13 dagen over zijn wereldreis. En dan het weer. Geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door... en de temperatuur stijgt van 23 tot zo'n 28 graden. In het oosten en zuidoosten vanmiddag kans op zware buien met onweer. Morgen zonniger en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 8 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier.